12 Michel Koenen met het NOS-journaal. In Parijs is Emmanuel Macron beëdigd als president van Frankrijk. Bij het Élysée, het presidentieel paleis, droeg vertrekkend president Hollande de macht over. Macron rijdt later nog een ererondje over de Champs-Élysées. Ook legt hij een krans bij het graf van de onbekende soldaat. En ontmoet hij de burgemeester van Parijs bij het stadhuis. Emmanuel Macron is met zijn 39 jaar de jongste Franse president ooit. Parkeergarage Q-Park kampt nog steeds met gehackte betaalautomaten na een cyberaanval. Vanochtend waren er in elf parkeergarages nog problemen. Het van oorsprong Britse Q-Park was gisteren het slachtoffer van de aanval met gijzelsoftware... waarbij computers wereldwijd werden geblokkeerd. Gisteren waren vier parkeerautomaten gerepareerd... maar in de tussentijd zijn er weer drie andere garages gekraakt. En klanten kunnen zolang contant afrekenen en als dat niet lukt uitrijden zonder te betalen. Nederland heeft een akkoord met China gesloten om mesheften te exporteren. En de export van het schelpdier, ook wel scheermesjes genoemd... kan jaarlijks zo'n 7 miljoen euro opleveren, meldt het ministerie van Economische Zaken. Nederlandse scheermesjes gaan nu vooral naar Spanje en Italië... waar ze bekend zijn als delicatessen. Over de export naar China is twee jaar lang onderhandeld. Nederland is nu een van de weinige landen die toestemming hebben gekregen... voor de export van mesheften naar dat land. En in Melbourne in Australië is een medewerker van een hamburgerketen ontslagen... omdat hij een racistische tekst op een rekening had geprint. Een donkere man was met zijn vrienden gaan lunchen... en zag op het bonnetje naast zijn tafelnummer het woord niggas staan. Zijn vrouw zette er een foto van op Facebook. De restauranteigenaar in Melbourne heeft excuses aangeboden... en de medewerker ontslagen. Het weer nog geregeld zon in de loop van de dag wel wat buien... maar vooral in het oosten kans op onweer. Het wordt een graad of 19. En ook de komende dagen blijft het licht wisselvallig.